Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. In België is er na een avond- en nacht onderhandelen nog altijd geen akkoord over de verdeling van de ministersposten. De zes partijen van de nieuwe regering zitten sinds gisteren half zes rond de tafel. Een van de problemen lijkt de verhouding tussen Vlaamse en Waalse ministers. Gewoonlijk zijn er evenveel Nederlandstalige als Franstalige ministers en geldt de premier als taalneutraal. Maar de beoogde premier De Rupo spreekt nauwelijks Nederlands. De bedoeling is nog steeds dat de ministers vandaag bij koning Albert de eet afleggen. Bij de parlementsverkiezingen in Rusland heeft de regeringspartij Verenigd Rusland een groter verlies geleden dan verwacht. Nu bijna alle stemmen geteld zijn, staat de partij van Poetin met Medvedev op 49,7 procent. Bij de vorige verkiezingen in 2007 haalde Verenigd Rusland nog 64 procent. In de Duma bieden alleen de communisten oppositie. Zij gaan van 12 naar 19 procent. De liberale Jabloko-partij, die de kiesdrempel niet haalde, vecht de uitslag aan wegens grootschalige fraude en intimidatie. In Italië wordt de pensioenleeftijd met ingang van volgend jaar verhoogd. Die voor mannen gaat direct van 65 naar 66. Die van vrouwen gaat in stappen van 60 naar 66. Ook worden de mogelijkheden voor vroeg pensioen drastisch beperkt. Bij de presentatie van de pensioenplannen barstte de verantwoordelijke minister in huilen uit. Maatregelen maken deel uit van een pakket van 30 miljard aan bezuinigingen, lastenverzwaringen en stimuleringsmaatregelen voor de, voor maatregelen voor de economie van Italië. De kleine onderwijsbond Leraren in Actie wil dat alle leraren in het voortgezet onderwijs na de kerstvakantie drie dagen staken. Ook de grootste bond, de AOB, zint op acties. De bonden zijn tegen een wetswijziging van minister Van Bijsterveld om de zomervakantie een week in te korten en het aantal lesuren op 1040 te houden. Het weer lokaal zware buien met kans op hagel, onweer en natte sneeuw. Blijft onstuimig met vooral aan de kust harde wind. Het wordt maximaal 7 graden. Ook morgen onstuimig. Dit, Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Er is ook al een aantal ongelukken gebeurd. Files van 3 kilometer en langer staan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidsendam en Hoogmade 13 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A7 horen richting Amsterdam voor afrit Wormen 9. A12 daarna richting Utrecht tussen Zevenhuis en Nieuwebrug. 12 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A13 Rotterdam-Den Haag is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Voor Delft-Zuid staat 3 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. A15 Gorkum-Rotterdam voor Sliedrecht 3. Op de A15 Rotterdam naar Europoort verspijken Nisse 3. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Knoop het Gouwen 4. A27 van Breda naar Utrecht voor Noorderloos 3. Op de A28 Zolle Amersfoort voor knooppunt Hoeverlaken 6 kilometer. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht voor knooppunt Rensweert 5 kilometer file.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 and night. Uh, I toss and turn, I keep stressing my mind, mind. I look for peace, but see I don't attain. Uh, what I need for keeps this silly game we play, game we play. play now look at this.